in toeristenplaatsen te vergiftigen. Volgens de Spaanse justitie is hij Al-Qaeda en had hij zijn plan aangekondigd op radicaal-islamitische websites. De Marokkaan van 37 zocht op internet ook informatie over gif en explosieven. Hij werd woensdag opgepakt in het zuiden van Spanje. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanmiddag buien met vooral in het zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur 27 graden. Dit was het NOS show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Op de staatstelevisie werd ontkend dat de rebellen de hoofdstad aan het innemen zijn. Ook was er een geluidsopname van kolonel Gaddafi te horen. Die zei dat de ratten en verraders, zoals hij de opstandelingen noemt, zijn vernietigd. Onduidelijk is of zijn boodschap live was of opgenomen. Er waren geruchten dat Gaddafi is gevlucht naar het buitenland. In Noorwegen wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden om de slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya te herdenken. Het is dit weekend een maand geleden dat bij die aanslagen 77 mensen om het leven kwamen. De herdenking wordt gehouden in een stadion in Oslo. De afgelopen dagen hebben bijna duizend nabestaanden en overlevenden het eiland Utøya bezocht. Zeker zeven toeschouwers zijn gisteravond gewond geraakt tijdens een wolkbreuk op het moment dat paus Benedictus een toespraak hield. Dat gebeurde in Madrid waar de paus de dagen bezoekt. Door een windvlaag stortte een lichtmast in en die nam in zijn val verschillende tenten mee. De paus moest zijn toespraak vanwege het noodweer onderbreken. In het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Twaalf inzittenden kwamen om het leven, drie mensen overleefden de crash. Het vliegtuig bracht passagiers en vracht naar de afgelegen gemeenschappen boven de Poolcirkel. Over de oorzaak van de vliegtuigcrash in Canada is nog niets bekend.